De werkgroep is ingesteld door president Obama, die er veel aan gelegen is om de gevangenis op Cuba zo snel mogelijk te sluiten. In het advies staat dat de gevangenen te gevaarlijk zijn om vrij te laten. Maar volgens de werkgroep kunnen ze ook niet worden berecht, omdat er tegen hen te weinig bewijs is of het bewijs niet legaal is verkregen. Het nationale veiligheidsteam van Obama buigt zich nu over de aanbevelingen van de Guantanamo-werkgroep. In Naarden heeft een automobilist een ravage aangericht. De man uit Amersfoort ramde geparkeerde auto's en daarna ook een tegenligger. Omstanders dachten dat hij onwel was geworden en alarmeerden de politie. Toen hij aankwam reed de Amersfoorter hard weg. Op zijn vlucht reed hij twee voetgangers aan. Eén van hen brak een been, de ander liep schrammen op. De bestuurder van 29 werd uiteindelijk aangehouden. Hij kreeg een rijverbod en werd vrijgelaten. Het is nog onduidelijk waarom hij er vandoor ging. De Britse regering heeft het dreigingsniveau voor een terroristische aanslag verhoogd tot ernstig. Dat betekent dat de kans op een aanslag zeer waarschijnlijk wordt geacht. Maar de Britse minister van Binnenlandse Zaken benadrukt dat er geen informatie is die in die richting wijst. Aanleiding voor de verhoging is de toegenomen dreiging na de mislukte aanslag op eerste kerstdag in een vliegtuig van Amsterdam naar Detroit. Door de verhoging van het dreigingsniveau in Groot-Brittannië naar ernstig is het één na hoogste niveau bereikt. In de eredivisie heeft koploper PSV afgelopen avond gewonnen van NEC. In Eindhoven werd het 3-0. Het was de derde zege voor PSV binnen een week. Vorige week zaterdag won de club in het bekertoernooi van Heerenveen... en dinsdag in de competitie van Rode JC. Het weer in het westen ligt te regen.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 Thank you.